Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft Rusland nu bijna driekwart van de troepen die het verzameld had rond Oekraïne ingezet in het land. Het belangrijkste konvooi van de Russen is volgens de Amerikanen zo'n 25 kilometer verwijderd van Kiev. Het kilometerslange konvooi heeft zondag volgens het ministerie zo'n 5 kilometer afgelegd. De ommars zou zijn vertraagd door logistieke problemen en de stevige weerstand van de Oekraïners. Algerije staat klaar om extra gas te leveren aan de Europese Unie. Volgens de baas van het staatsgasbedrijf kan Algerije uit eigen voorraden putten... als Rusland de gaskraan dicht zou draaien. groenlinks Klaver pleitte gisteren in een Kamerdebat voor een boycott van Russisch gas. Volgens minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zou dat in Europees verband moeten gebeuren... en gaat hij dat bespreken met andere lidstaten... Hij denkt dat landen als Duitsland en Italië hier meer last van zouden hebben dan Nederland... omdat die afhankelijker zijn van Russisch gas. De ambassadeur van Oekraïne in de VS zegt dat Rusland een zogenoemde vacuümbom heeft ingezet. Het land zou daarmee internationale afspraken schenden. Het is niet duidelijk waar Rusland de vacuümbom zou hebben ingezet. Ook deelde de ambassadeur geen bewijs voor haar claim. Hoogstwaarschijnlijk doelden ze op een thermobarische bom... waarvan Rusland er meerdere in bezit heeft. Bij ontploffing trekt zo'n bom alle zuurstof uit de lucht. Meerdere landen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog thermobarische bommen ontwikkeld. Het moederbedrijf Meta van Facebook en Instagram gaat het voor gebruikers moeilijker maken... om vanuit de Europese Unie toegang te krijgen tot Russische staatsmedia en persbureau Sputnik. Het bedrijf heeft dit besloten vanwege toenemende druk vanuit de EU... om meer te doen tegen desinformatie over de oorlog in Oekraïne. Eerder was het voor Russische staatsmedia al niet meer mogelijk om op Facebook en Instagram te adverteren... of om via reclame geld te verdienen met hun content. Het weer vannacht is het bewolkt.